Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Den Haag is een aantal fans waren de straat op gegaan om te vieren... dat Marokko zich voor het eerst in 20 jaar heeft geplaatst voor het WK. Ook in andere grote steden gingen fans de straat op. Het feest op een Amsterdamsplein werd volgens de lokale zender AT5... in de loop van de avond grimmig, waarna de politie de fans wegstuurde. Marokko plaatste zich dankzij een 2-0 overwinning op Ivoorkust. United Airlines vliegt zeker tot en met maandag niet op New Delhi. Volgens de Amerikaanse vliegmaatschappij is de smok in de Indiase stad te gevaarlijk voor de gezondheid. United vergelijkt de smok met natuurrampen als orkanen en vulkaanuitbarstingen en biedt reizigers aan kosteloos om te boeken. De luchtkwaliteit in New Delhi is in 20 jaar niet zo slecht geweest. Onder meer door de uitstoot van verkeer en industrie en weinig wind. Voor zover bekend zijn andere vliegmaatschappijen niet van plan vluchten naar Delhi te annuleren. Nog eens twee Nederlanders worden verdacht van betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen in Nepal, meldt hulporganisatie des Hommes. Vrijdag werd al bekend dat een 75-jarige Nederlander in Nepal is opgepakt en een man van 46 in zijn huis in Zuid-Holland. De twee anderen waar des Hommes nu naar verwijst zouden kinderporno hebben gemaakt. Of ze vastzitten is onduidelijk. Zo'n 750.000 Catalanen zijn gisteravond in Barcelona de straat op gegaan... om te eisen dat opgepakte politici, bestuurders en activisten worden vrijgelaten. Zes parlementariërs zijn al op borgtocht vrij. Tien mensen zitten nog vast. De demonstranten noemen hen politieke gevangenen.